Als bedrijven herhaaldelijk werknemers onderbetalen of de regels voor buitenlandse werknemers overtreden, worden ze stilgelegd. Bij het WK afstanden schaatsen in Insel heeft Irene Wust de titel gewonnen op de 3 kilometer. Ze pakte het goud voor de Tsjechische Martina Sablikova. De Noor Hilvat Bukku won de 1500 meter. Hij won in de laatste race van de Amerikaan Shawnee Davis, die tweede werd. Het weer. Vanavond valt er lokaal nog wat regen. De wind neemt geleidelijk in kracht af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden.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 Volgens Seif al-Islam worden de militairen teruggestuurd, maar de Libiërs houden de Nederlandse legerhelikopter. De drie militairen werden vorige week zondag opgepakt door aanhangers van Gaddafi toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren. Volgens Seif is hen te verstaan gegeven dat ze niet weer terug moeten komen zonder Libische toestemming. Aan het eind van de middag meldde de Libische Staatstv al dat de Nederlanders vrij zouden komen. Secretaris-generaal Kronenburg van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft over de vrijlating van de militairen onderhandeld. Hij zei eerder dat hij hoopt dat ze vandaag nog worden overgedragen. Minister Opstelten van Justitie ziet niets in het plan van de gemeente Utrecht om een wietkwekerij te gedogen. Opstelten zegt dat hij op geen enkele manier wil afwijken van het bestaande beleid en dat hij het experiment niet zal toestaan. De gemeente Utrecht wil koffieshops gaan bevoorraden vanuit zo'n kwekerij. Om het verbod op het produceren van wiet te omzeilen wordt het een systeem met leden. Ieder lid krijgt in de gedoogde kwekerij vijf plantjes. Precies het aantal dat in Nederland is toegestaan voor thuisproductie. De oogst kunnen de leden ophalen in een koffieshop. Amsterdam, Eindhoven en Enschede hebben ook interesse in het plan. De politiechef van de Afghaanse